spoedige start. Dit is door almegens met het NOS-journaal. PvdA-leider komt alleen nog in een rechtskabinet als daar meer linkse partijen aan meedoen. Dat zegt hij in het boek De Neergang van de PvdA van NOS-verslaggever Wilco Boom. Ascher verdedigt daarin de keuze om met de VVD te gaan regeren... Maar hij is ook kritisch. Zo denkt hij dat PvdA-kiezers zich niet genoeg meegenomen voelden bij de snelle formatie... En vindt hij dat de PvdA meer uitleg had moeten geven over de compromissen die met de VVD werden gesloten. Voor het boek werden 19 PvdA's geïnterviewd. Ze zijn verdeeld over Rutte 2, maar ze zijn het wel allemaal eens dat de lijsttrekkersverkiezing kort voor de verkiezingen een ramp was voor de PvdA. President Trump heeft Saudi-Arabië opgeroepen om onmiddellijk noodhulp toe te laten in Jemen. Saudi-Arabië sloot begin november de havens en vliegvelden in Jemen als vergelding voor een raketaanval vanuit dat land. Door die blokkade konden hulpverleners en goederen nauwelijks bij de jemenitische bevolking komen. Eind vorige maand konden de hulpverleners voor het eerst weer Jemen in. Maar omdat de blokkade nog steeds niet volledig is opgeheven... dreigen er enorme voedsel- en watertekorten in het land. Volgens de VN staan 7 tot 8 miljoen mensen op de rand van de hongerdood. Agenten zijn in Geleen het clubhuis van motorclub Satudara binnengevallen. Er zijn vijf mensen aangehouden. Ook worden vijf woningen doorzocht, vier in Geleen en één in Kerkrade.